Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag op verzoek van Rusland bijeen... zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. Moskou beschuldigt de Verenigde Staten ervan... een militair biologisch programma te ondersteunen in Oekraïne. Rusland heeft nog geen bewijs geleverd voor de beschuldiging. Volgens de VS is de bewering lachwekkend. Twee weken geleden gebruikte Rusland in de Veiligheidsraad nog zijn vetorecht... om te voorkomen dat de Raad de Russische invasie in Oekraïne zou veroordelen. De afgelopen dag zijn 40.000 mensen geëvacueerd uit belegerde Oekraïnse steden, zegt president Zelensky. Maar opnieuw heeft niemand de havenstad Mariupol kunnen verlaten. Volgens Zelensky hebben de Russen zich daar opnieuw niet aan het tijdelijke staakt het vuren gehouden. Ook is het niet gelukt om hulpgoederen naar de stad te brengen. Honderdduizenden inwoners van Mariupol zitten zonder eten, drinken, medicijnen en elektriciteit. Zelensky spreekt van regelrechte terreur van ervaren terroristen. Terreurgroep Islamitische Staat heeft bevestigd dat zijn hoogste leider vorige maand is gedood. Er is inmiddels een opvolger benoemd, zegt de IS in een geluidsopname. De VS meldde eerder al dat de terreurleider zichzelf opblies... toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats in Syrië ontdekten. In 2019 doden de Amerikanen al de vorige leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Hij leidde IS toen de groep een kalifaat had opgericht in Syrië en Irak. Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De overheid stelde het preventieakkoord op met 70 organisaties... om mensen gezondere keuzes te laten maken. Maar ruim drie jaar later is nog steeds de helft van de volwassenen te zwaar. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen.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 Al is er in de hemel voor iedereen een nog steeds op aarde, dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. En is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Maar als de hagel gaat verder, drinken bij het be.